Michel Koenen met het NOS-journaal. Postorderbedrijven en webwinkels moeten minder kredieten verstrekken. Dat zegt minister Hoekstra in reactie op een rapport van de Autoriteit Financiële Markten. De waakhond stelt dat na aankoop via internet... één op de drie klanten een betalingsachterstand heeft. Hoekstra wil dat postorderbedrijven en webwinkels zelf stappen zetten bij het aanbieden van kredietleningen. Hij wijst erop dat meer dan een half miljoen Nederlanders bij het bureau kredietregistratie geregistreerd staan met een betalingsachterstand. De twee mannen die volgens Groot-Brittannië achter de zenuwgasaanval zaten... op oudspion Skripal en zijn dochter... waren gewone burgers en geen criminelen. Dat zegt de Russische president Poetin. Hij roept het tweetal op om zich over zichzelf te vertellen in de media. En de Britse premier May zei vorige week dat Skripal en zijn dochter werden vergiftigd door twee leden van een van de Russische geheime diensten. En dat gebeurde vrijwel zeker met goedkeuring van het Kremlin. Bij een aanslag in Afghanistan zijn zeker 68 doden gevallen. Een man blies zichzelf op tijdens een grote demonstratie... in een provincie in het oosten van het land, vlakbij Pakistan. Het is een van de zwaarste aanslagen in Afghanistan in maanden. En de overtocht naar Ameland wordt in de loop van volgend jaar aanzienlijk korter. De vaargul wordt uitgediept en drie grote bochten worden weggenomen. En daardoor doet de veerboot van Holwert naar Ameland er straks niet meer drie kwartier over... maar iets meer dan een half uur. Veel eilanders ergeren zich eraan dat de boot regelmatig vertraagd is... omdat de vaargul dichtslipt, waardoor de boot vastloopt. Het werk aan de vaargul begint halverwege volgend jaar. Het weer nog, alleen in het zuidoosten schijnt eerst nog af en toe de zon...